Vijf uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Brittannië. De politie legde beslag op bankrekeningen, panden en dure auto's. De fraude begon in 2013 toen in Ierland paardenvlees werd ontdekt in hamburgers... waarin alleen rundvlees hoorde te zitten. Het paardenvlees was bovendien niet geschikt om te eten. Er zaten ontstekingsremmers in. Duizenden mensen demonstreren in de Poolse hoofdstad Warschau tegen een omstreden wet om de rechterlijke macht te hervormen. De wet die gisteren werd aangenomen geeft het parlement en de regering de bevoegdheid om rechters te benoemen zonder overleg met de rechterlijke macht. Volgens de regering is dit nodig omdat de rechterlijke macht corrupt zou zijn, maar volgens de demonstranten tast het de onafhankelijkheid van rechters aan. Voor de achtste keer in zijn carrière heeft Roger Federer het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. De Zwitser was in drie sets te sterk voor de Kroaat Cilic. Federer verloor dit toernooi geen enkele set. En vanuit het centrum van Utrecht zijn ongeveer 2000 Oranje-fans vertrokken naar stadion De Galgenwaard. Daar begint om 6 uur de eerste EK-wedstrijd van het Nederlandse vrouwenvoetbal. Ze nemen het op tegen Noorwegen. De wedstrijd is uitverkocht. Het centrum van Utrecht stond vanmiddag al vroeg vol. Aan het begin van de middag verzamelden de eerste fans zich bij de fanzone. Het EK vrouwenvoetbal duurt tot en met 6 augustus. Donderdag speelt Oranje in de groepsfase tegen Denemarken.